Toen kon nog maar 20% van de vrouwen financieel haar eigen boontjes doppen. Sindsdien werken vrouwen vaker en ook meer uren. Dan krijgen ze daar nog niet altijd hetzelfde loon voor als mannen. In de Amerikaanse staat Texas zitten meer dan een miljoen huizen en bedrijven zonder stroom door het noodweer. In het noorden en oosten van de staat waren zware regen en hagelbuien. Deze vrouw had de auto geparkeerd bij haar dochter toen daar in de storm een boom opviel. It was unbelievable. The winds were crazy. Unbelievable. I just said don't worry about it. Are you okay? And she said yes. So it's just a vehicle. De problemen duren waarschijnlijk nog een paar dagen. Rond de stad Dallas is de noodtoestand uitgeroepen. Woon je in Uithoorn of Heemstede, dan betaal je volgend jaar tot 20 euro meer afvalstoffenbelasting... door de populariteit van lachgas. Sinds 2023 is er een verbod op lachgas. En dat merken ze al een tijdje bij de afvalverwerking in Alkmaar. Dat betekent dat er geen statiegeld meer komt op die lachgascilinders. Dat betekent niet dat die dingen niet meer gebruikt worden. Dus vervolgens gaan mensen dit dumpen bij het restafval. En zo komt het dus bij ons in de vrachtwagens in containers terecht... en uiteindelijk eh, worden ze verbrand. En dat willen we liever niet hebben. Want als die cilinders in de verbrandingsoven komen, ontploffen ze. Volgens de landelijke afvalverwerkers zorgde dat de afgelopen, jaren in, afgelopen jaar... in totaal voor 65 miljoen euro aan schade. Het weer, het wordt een wisselvallige grijze dag vandaag... met lokaal soms stevige buien, met ook hagel en onweer. Het waait flink en het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad veroorzaken weer veel oponthoud. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend nu 8 kilometer file met drie kwartier extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Petten 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En 247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer. Het oponthoud is een half uur.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Farmaceuten stoppen elk jaar met de verkoop van honderden essentiële geneesmiddelen in Nederland. Ze mogen ze niet verkopen omdat zorgverzekeraars één middel mogen aanwijzen als voorkeursmiddel... als er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof. In Den Haag zijn gisteravond tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie... voor het gebouw van de Tweede Kamer. De sfeer sloeg om toen mensen weigerden te vertrekken. Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Volgens het CBS gaat het tegenwoordig om bijna 70% van de vrouwen.